jaar geleden uit handen omdat de investeerders in Google hem te jong vonden. Op 4 april neemt Page het stokje weer over van de 55-jarige Eric Schmid, die nog wel een hoge functie houdt in het bedrijf. Schmid twitterde over de leiderswissel, dagelijks ouderlijk toezicht niet meer nodig. Google maakte verder bekend dat er in het laatste kwartaal van vorig jaar een netto winst is geboekt van ruim 1,8 miljard euro, een stijging van zo'n 30% vergeleken met het vierde kwartaal van 2009. Het weer. Het kan glad zijn en er is kans op mist.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 Den Haag heeft daarom maatregelen genomen om dit te voorkomen. Studenten protesteren vanmiddag op het Malieveld tegen de bezuinigingen van het kabinet op het hoger onderwijs. Studentenvakbond LSVB verwacht meer dan 15.000 studenten. Voor het eerst in tien jaar is het aantal autodiefstallen weer toegenomen. Volgens cijfers van de stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit zijn afgelopen jaar bijna 12.000 auto's gestolen... tegenover ruim 11.000 het jaar daarvoor. Ondanks de elektronische beveiligingsmethoden worden juist veel nieuwere auto's gestolen. Vooral Audi's A6 en A3 en de Mercedes C-klasse zijn populair. Bij oudere auto's is vooral de Ford Escort populair onder dieven. De Haitiaanse oud-dictator Duvalier is nog steeds in Haiti. Hij had een retourticket, maar dat is inmiddels verlopen. Een rechter heeft hem nu ook een vliegverbod opgelegd. Duvalier verblijft nu in een huis in de buurt van de hoofdstad. Zijn advocaat had al gezegd dat hij Haiti niet wil verlaten... en dat hij opnieuw president wil worden. Tegen de verdreven dictator